De politie zegt dat het een grote chaos was toen ze aankwamen. Met veel rook, doden en gewonden en geschreeuw. Daardoor duurde het behoorlijk lang voor ze de situatie onder controle hadden, zegt correspondent Rolien Kreton. De politie was wel snel ter plaatse met maar liefst 130 man. Maar er zit ongeveer één uur tussen het eerste alarm eh, en het moment dat de dader dood werd aangetroffen. Dus die dader heeft ongeveer een uur lang schietend rondgelopen op die school. En echt gruwelijk veel ellende kunnen aanrichten. Uiteindelijk pleegde hij dus zelfmoord. De politie zegt dat de man alles op de school was geweest. Of hier lessen heeft gevolgd is niet bekend. Het aantal mazelenbesmettingen stijgt. Vorige maand hadden 23 mensen in Nederland die ziekte. En ook in deze maand hebben drie mensen het opgelopen. Van een landelijke uitbraak is volgens het RIVM geen sprake. De meeste patiënten zijn besmet geraakt tijdens een bezoek aan Marokko of Roemenië. Daar zijn grote mazelenepidemieën. Dikke pech voor Ajax-middenvelder Juri Regeer. Hij was net overgekomen van FC Twente, maar ligt er nu een paar maanden uit. Tijdens een training is zijn enkel geblesseerd geraakt. Daardoor mist hij een flink deel van de tweede seizoenshelft. En 18 Nederlandse oud-militairen zijn onderweg naar Canada voor de Invictus Games. Een groot sportevenement voor militairen die door hun werk gewond zijn geraakt, fysiek of mentaal. Iedere deelnemer heeft weer een andere motivatie om mee te doen. Samen met gelijkgestemde sporten. En eh, je hebt aan één woord genoeg met je medesporters. Het maakt niet uit uit welk land die komt. Ik heb in mijn eh, militaire training in een afschuwelijk schietincident gezeten. En wapens zijn mijn grootste angst. En ik wil graag mijn grootste angst gaan overwinnen daar. Door aan mee te doen aan biathlon. Eh, en daarbij zit het schietelement. de Invictus Games beginnen zaterdag en duren een week. Het weer wisselend dagje met opklaringen met best wat zon.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 Ik mis mij, mis mij, waar ik ben onderweg, mis ik mij. Dat ik blijf op vertrek, nergens thuis op mijn plek, of het zingen of niet? Zingen of niet, dat is al valse hoop dat ik zei. Het is geen lied van kwam vandaag.